van Eck met het NOS-journaal. De explosieve stof die de afgelopen dagen in de verstuurde bombrieven zat... zat telkens in een papieren zakje met een Delft-printje. Dat zegt de recherchechef van de Amsterdamse politie in de Telegraaf. De papieren zakjes zijn te koop in souvenirwinkels... en zijn het voornaamste aanknopingspunt in het onderzoek, schrijft de krant. Afgelopen dagen werden meerdere bombrieven bij bedrijven gevonden. In Amsterdam en Kerkrade gingen die ook af... Niemand raakte daarbij gewond. De bombrieven zijn het werk van een afperser die een bedrag in bitcoins eist. Bij een schietpartij in Berlijn is zeker één dode gevallen... en zijn vier mensen gewond geraakt. Er werd geschoten bij een evenementenlocatie waar een comedyshow aan de gang was. Er zou kort verwarring zijn geweest omdat sommige bezoekers dachten... dat de schoten bij de show hoorden. Waarom er is geschoten is niet duidelijk. Duitse media melden dat er kort voor de schietpartij ruzie was... en dat de schutters op de vlucht zijn geslagen sporters die vandaag naar de sneeuw gaan... moeten rekening houden met lange files. Daarvoor waarschuwt de ANWB. Vooral wie naar Duitsland, Oostenrijk of Frankrijk gaat... zal te maken krijgen met drukte op de weg. De regio Noord-Nederland heeft vakantie... dus naar verwachting gaan veel mensen dit weekend op skivakantie. Voor het eerst in de geschiedenis van de WK-afstanden... is de titel op de 10 kilometer niet naar een Nederlander gegaan... De Canadese schaatser Graham Fish heeft, met goud, heeft het goud opgeëist in Salt Lake City. Met een tijd van 12.33.86 zette de 22-jarige Fish ook nog een wereldrecord neer. De Nederlanders Jorrit Bergsma en Patrick Roest slaagden er niet in op het podium te komen. Het zilver ging naar de Canadees Tetjan Bloemen en de Duitser Patrick Beckert pakte brons. Het weer de komende uren kan in het noordwesten regen gaan vallen. In de rest van het land is het bewolkt en wordt het maximaal 12 graden. Morgen wijdt het fors en gaat het regenen. Met 12 tot 16 graden wordt het zeer zacht. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeers. Verkeersupdate.